Clemens Peters met het NOS-journaal. De benoeming van Mark Rutte als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO zal snel komen, verwacht oud-secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. In Nieuwsuur zegt hij dat er op het laatste moment altijd ontwikkelingen kunnen zijn, maar hij gaat ervan uit dat het goed komt. Bronnen binnen de NAVO zeggen dat Rutte nog als enige genoemd wordt. Mogelijk wordt zijn naam bekendgemaakt op 4 april als de NAVO 75 jaar bestaat. In de VS heeft een man aan boord van een American Airlines toestel geprobeerd om de nooddeur tijdens de vlucht te openen. Volgens medepassagiers schreeuwde de man dat hij uit het vliegtuig wilde en trok hij aan de hendel. Het vliegtuig moest terugkeren naar het vliegveld in de staat New Mexico. Zes medereizigers en de crew konden de man overmeesteren. De twee mensen die vanochtend om het leven kwamen bij een ongeluk met een brug in Lochem... hebben de Belgische en Poolse nationaliteit, meldt de arbeidsinspectie. Het ongeluk gebeurde toen een brugboog die over het Twentekanaal geplaatst zou worden... aan één kant losraakte. Twee andere mensen raakten gewond. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar hoe het mis kon gaan. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Gemeenten hebben te weinig zicht op zogeheten zuipketen... waar jongeren samenkomen om alcohol te drinken. Dat zeggen het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP... en het Trimbos Instituut. Jonge mensen, ook minderjarigen, kunnen in een keten makkelijk aan drank komen... en drinken soms veel in korte tijd. En dat is schadelijk voor hun ontwikkeling. Volgens de voorlichtingsorganisaties moeten gemeenten deze problemen gerichter aanpakken. In de achtste finale van de Champions League heeft Porto thuis gewonnen van Arsenal. In Portugal werd het in de allerlaatste minuut 1-0 door Galeno. In Napels speelden Napoli en Barcelona gelijk. Lewandowski schoot de bezoekers op voorsprong, maar Oshimen zorgde voor de gelijkmaker. De returns van deze wedstrijden zijn op 12 maart. Het weer. De regen trekt de komende nacht naar het oosten weg.